Raymond Seré met het NMS-journaal. Er moet een landelijk interventieteam komen dat gemeenten en scholen helpt... die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Dat wil het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. In zo'n team zitten ervaringsdeskundigen... die met geradicaliseerde jongeren praten over bijvoorbeeld psychische problemen... of een fascinatie voor geweld. Veel instanties worstelen met de aanpak van geradicaliseerde moslims. Er is nog geen succesvolle methode gevonden om mensen te deradicaliseren. De Griekse premier Tsipras zegt dat hij geen haast heeft om tot een akkoord te komen met de eurolanden. In het Griekse parlement zei hij dat Griekenland niet zal inbinden. De partij houdt zich aan de verkiezingsbelofte, verzekerde hij zijn achterban. Gisteren mislukte het overleg in Brussel over het Griekse schuldenpakket. De Griekse minister Varoufakis herhaalde dat er de komende dagen een oplossing moet komen. Volgens minister van Financiën Dijsselbloem kan er pas verder worden gepraat als de Grieken formeel vragen om verlenging van het steunprogramma. De Franse president Hollande heeft de Joodse begraafplaats in Sarignon bezocht, waar afgelopen weekend vandalen honderden graven vernielden. Hollande beloofde dat antisemitische en racistische daden altijd zullen worden vervolgd. Hij riep de Joden in Frankrijk nogmaals op in Frankrijk te blijven en niet naar Israël te emigreren. De Israëlische premier Netanyahu riep daar eerder toe op naar aanleiding van de aanslag op een synagoge in Denemarken en op een Joodse supermarkt in Parijs. De gesprekken tussen de vakbonden en VND hebben niets opgeleverd. De bonden vinden dat het winstdelingplan, waarmee het Waarenaars-concern de loonsverlaging voor het personeel wil verzachten, onvoldoende perspectief biedt. FNV en CNV stoppen met onderhandelen en wachten nu op een vonnis van de rechter in het kort geding dat ze hadden aangespannen. De uitspraak is maandag. En dan het weer. Vanavond en vannacht over het hele land opklaringen. De temperatuur daalt tot plaatselijk min 5 graden en het wordt mistig. Morgen lost de mist in de ochtend op. Dan wordt het zonnig met temperaturen rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Muiden-Oost 6 kilometer... de nasleep van een ongeluk. Op de ring A10 tussen Westpoort en Geuzenveld 3 kilometer.